Straks meer. Maar nu eerst... Mark Visser met het NOS Journaal. De Griekse minister van Financiën Stournaras denkt dat zijn land het ergste achter de rug heeft. In een gesprek met de Frankfurter Allgemeine Zeitung toont hij zich optimistisch over de economische vooruitzichten voor Griekenland. Stournaras zegt in de gezaghebbende Duitse krant dat Griekenland het afgelopen half jaar duidelijk een andere koers is gaan varen. En dat er een begin is gemaakt om de financiën weer op orde te krijgen. De minister verwacht dat de Eurogroep op 13 mei zal instemmen met nieuwe hulpkredieten van 6 miljard euro aan Griekenland. De kustwacht in Noorwegen stopt met de actieve zoektocht naar een vermist Nederlands zeilschip. Er is al bijna twee weken geen contact meer geweest met het schip. Volgens een woordvoerder van de Noorse kustwacht is de kans te groot dat er in het verkeerde gebied wordt gezocht. In de afgelopen twee weken kan een schip verder zijn gevaren of op drift zijn geraakt en daardoor honderden kilometers hebben afgelegd. Nederlandse zeilschip vertrok bijna drie weken geleden uit Schotland... maar is nooit op zijn bestemming in Noorwegen aangekomen. Sinds het vertrek uit Schotland is er geen contact meer geweest met de opvarenden. Twee mannen en een vrouw. De politie heeft in Geleen een stomdronken bestuurder van een scootmobiel van de weg gehaald. Hij had vijf keer zoveel gedronken als is toegestaan. De man van 59 botste met zijn scootmobiel tegen een geparkeerde auto. Hij moest blazen en toen bleek dat hij een alcoholpromilage van 2,5% in zijn bloed had. Hij is zijn rijbewijs kwijt en moet voor de rechter komen. Het weer, de zon schijnt volop. Het is 12 tot 15 graden op de stranden, 17 tot 20 landinwaarts. Morgen, op bevrijdingsdag, wisselen zon en wolken elkaar af met de meeste zon in de middag. Blijft droog en het wordt 16 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.